uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. is er inmiddels eentje van de zwaarste categorie... met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Irma is op weg naar het eiland Antigua. Vanmiddag, Nederlandse tijd, is Sint Maarten aan de beurt... dat waarschijnlijk de volle laag krijgt. Nu al staan er straten onder water. Inwoners van het eiland wijken uit naar schuilplaatsen. Vanaf 2019 is er op middelbare scholen geen frisdrank meer te krijgen waar suiker in zit. Met het besluit zeggen producenten jongeren te willen helpen met het maken van een gezondere keuze. De light varianten blijven wel te koop omdat die minder slecht zouden zijn voor de gezondheid. Leraren in het basisonderwijs gaan op donderdag 5 oktober opnieuw staken. Ze eisen extra geld van de politieke partijen die in Den Haag praten over een nieuw kabinet. De leerkrachten legden in juni ook al het werk neer. Dat was toen een uur. De staking van volgende maand duurt een hele dag. De leraren eisen dat de salarisachterstand op leraren in het voortgezet onderwijs kleiner wordt. ook moet de werkdruk omlaag. De NS begint vandaag een proef met spoorboekloos rijden. Tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam rijden zes intercities per uur in plaats van vier. De proef wordt de komende 14 woensdagen gehouden. Uiteindelijk wil de NS op alle drukke trajecten meer intercities en sprinters inzetten. De bedoeling is dat die over ruim 10 jaar volgens hetzelfde idee gaan rijden als metro's, dus zonder spoorboekje. De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal een record aantal passagiers over de vloer gehad. Het waren er ruim 20 miljoen, 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS was het daarmee bijna net zo druk als in het derde kwartaal van vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend wordt het droger. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en het is zo'n 18 graden.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 17 kilometer staat er tussen Voorthuizen en Eembrugge door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is een uur. Als je vanuit Apeldoorn eh, aankomt rijden, kies dan bij Barneveld snel voor de A30. En daarna voor de A12, dan rij je om via Utrecht. Op eh, de A12, maar dan vanuit Den Haag naar Utrecht, staat tussen Reewijk en de Meren in totaal 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar eh, de vertraging is nog wel meer dan een half uur.